De autoriteiten in Kunduz zeiden afgelopen weekend dat het bombarderen van het ziekenhuis gerechtvaardigd was omdat Taliban-strijders het terrein gebruikten als uitvalsbasis. Er zouden 10 tot 15 terroristen zijn gedood. Maar volgens Artsen zonder Grenzen waren er op het moment van de aanval alleen medewerkers en patiënten. De directeur van het Jezuscentrum in Nijkerk staat voor de rechter. De 51-jarige man wordt onder meer verdacht van valsheid in geschriften, faillissementsfraude en het bezit van een nepwapen, meldt de Omroep Gelderland. Hij zou verslaafden onder dwang hebben laten werken bij een keukenbladenfabriek die ook van hem was. Ze kregen er 5 euro per week voor. Ook zou hij hun bijstandsuitkering hebben ingenomen. De Nijkerker zelf zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Het werk in de fabriek was dagbesteding, zegt hij. De Europese Unie wil dat er in Turkije zeker zes extra opvangkampen voor vluchtelingen komen. Op die manier moet de stroom vluchtelingen die via Turkije naar Europa komt afnemen. De kampen moeten worden gebouwd met Europees geld. En de onderhandelingen daarover zijn in een vergevorderd stadium. Diverse gemeenten kampen volgend jaar met een miljoenen tekort door veranderde regels voor de bijstand. Eerder kregen gemeenten van het Rijk de kosten uitgekeerd die er daadwerkelijk voor de bijstand waren gemaakt. Nu wordt er een berekening gemaakt waarbij wordt gekeken naar de samenstelling van de bevolking. Amsterdam krijgt naar schatting 25 miljoen euro minder, Groningen 17 miljoen.